just hopelessness and rage. Ik zat zo vol met wanhoop en woede. So confused. So in the war. And then one day I was asleep on the floor because my self-esteem was so low I didn't deserve a bed in the same room. En toen op een dag, ik lag op de grond te slapen, want mijn eigen waarde was zo laag dat ik het niet verdiende om in een bed te liggen. So this is where I slept on the floor. Dus That's what I deserved, I daar, thought. Daar sliep ik op de grond, want ik dacht dat ik dat verdiende. And one morning... I opened my eyes and all my <laughs> problems were gone. En toen op een ochtend deed ik mijn ogen open en al mijn problemen waren weg. And in the place of all that darkness what was living is an amazing state of peace. En op de plek van al die duisternis, wat er toen leefde, dat was een staat van wonderbaarlijke vrede. And what it looked like was laughter just pouring out of, out of it. En hoe het eruit zag was het lachen wat daar letterlijk uitstroomde. What I discovered in that moment. En wat ik toen ontdekte was the cause of all my problems and the cause of everyone's problems. Dat was de oorzaak van al mijn problemen en van de problemen van iedereen. What I discovered was when I believed my thoughts, I suffered. Wat ik ontdekte was als ik mijn gedachten geloofde, dan leed ik. But when I questioned my thoughts, I didn't suffer. Maar als ik mijn gedachten dan ging onderzoeken, dan leed ik niet. And I've come to see that this is true for everyone. En toen kwam ik erachter dat dit voor iedereen zo is. And what I love about this work is it doesn't require a teacher. En wat ik zo heerlijk vind aan de, aan de work is dat je er geen leraar voor nodig hebt. It's simply four questions that take you directly inside of you. Het zijn gewoon vier vragen die je direct meenemen bij jou naar binnen. What a perfect setup. Wat een fantastische setup. So, what I invite you to do this evening, for those of you that want to experience the work. Dus waar ik je voor wil uitnodigen, voor degenen van jullie die de work willen ervaren. Is to fill in this worksheet that you were given as you came in. Is om dat werk, dit werkblad in te vullen wat je kreeg toen je binnenkwam. How many of you do not have one of these? Would you en wie van jullie hand? heeft er niet eentje? Even je handen omhoog. So where can they get one of these? Waar kunnen ze er een krijgen? They're bringing them. Okay, good. So if you raise your raise your hand again, we'll get this. Als je je hand omhoog wil steken, dan krijg je er eentje. Oh, good. Thank you. So there's some at the corner of the platform also. So if you want to experience the work this evening, fill these spaces in with very short, simple sentences. Dus als je vanavond de work wilt ervaren, vul dan die blanco regels in met hele eenvoudige, korte zinnen. Freedom doesn't have to be complicated. Vrijheid hoeft niet complex te zijn. And I invite you not to judge yourself. En ik nodig je uit om niet over jezelf te oordelen. You can do that later. Dat kan je later doen. But if you really want to know about you, judge your neighbor. Maar als je echt iets over jezelf te weten wil komen, oordeel dan over je naaste. You know, without a teacher, I had to start with what I did best. Zonder leraar moest ik daar beginnen wat ik het beste kon. And what I did best was judge you. En wat ik het beste kon was over jou oordelen. So what a logical place to start. Dus wat een logische beginplek. So fill in the worksheet and write about someone that you haven't forgiven 100%. Dus vul dat, vul dat werkblad in en schrijf over iemand die jij nog niet voor 100% hebt vergeven. Even if you've forgiven them all but a little bit, <laughs> Zelfs als je ze helemaal hebt vergeven op een klein beetje na. Let's work with it. Laten we dan daarmee werken. Wonderful thing. Yeah. brillen niet geweldig. They're great. <laughs> I just had an eye surgery. They, they made a sled and they pulled out the natural lens and put in a reading glass. <laughs> Ik heb net een oogoperatie gehad. Ze maken een sneetje, ze halen de lens uit en ze stoppen er een leeslens in. So I can't see you, but I can really read. Dus <laughs> ik, ik, kan jou niet zien, maar ik kan heel goed lezen. Stephen calls me the bionic woman. En Stephen noemt me de bionische vrouw. <laughs> so that's, enough about me. Genoeg over mij. <laughs> Oké. Nou, eh, ik ben boos op, van streek of verdrietig door. En dan Angelo. Omdat hij mij voorliegt. En I'm, if, I'm saddened, angry, upset by Angelo because he lies to me. And he, he does, of en uh, hij me niet naar waarde schat. And because he doesn't see my true value. So, let's look at the four questions Laten turn around. even naar de vier vragen kijken en de omkeer. He doesn't see your true value. Hij schat jou niet in op waarde. It, it feels that way. I doesn't... Oh, zo so voelt het wel aan, ja. It feels that way. It has to feel that way because you believe it. En het moet wel zo voelen omdat jij het gelooft. No choice. Geen keuze. So, the second question. De tweede vraag. He doesn't see your full value. Can you absolutely know that that's true? Hij, hij schat jou niet volledig in op waarde. Kun je absoluut weten dat dat waar is? Ik twijfel er soms aan, maar meestal niet. Sometimes I doubt it, but usually no. <laughs> so, how does it feel inside of you? How do you react when you believe that? Dus hoe voelt het binnenin jou? Hoe reageer je wanneer je dat gelooft? Uh, ja, ik voel me waardeloos en verdrietig en Then I eh, feel ja, worthless. recht gedaan. I become sad. I've been done injustice. So, who would you be? This is the fourth question. who would you be standing with this man if you could not think that thought? Dus dit is de vierde vraag. Wie zou je zijn als je bij die man staat en je zou deze gedachten gedachte niet kunnen denken? Who would you be without the thought? He doesn't fully appreciate me. He doesn't fully see me. Wie zou je zijn zonder die gedachte? Hij waardeert me niet volledig. Hij ziet me niet volledig. He doesn't. He doesn't see who I really am. Hij ziet niet wie ik werkelijk ben. Weet ik I, I don't know. Ja, a lot of people don't. Ja, een heleboel mensen weten dat niet. So let's turn it around. Dus laten we het omkeren. Read it again. Lees het nog eens voor. Uh, hij me voorliegt en me niet naar waarde schat. Because he lies to me and doesn't see my true value. And keep reading. En lees door. Uh, hij eerlijk tegen me is en me naar waarde schat. because he is honest to me and sees my value? So he doesn't see your value. Dus turn that around. Dus hij schat jou niet in op waarde. Draai dat om. What is the opposite? Uh, Wat is het tegenovergestelde? Ik zie zijn waarde niet. I cannot see his value. Tell me about that. En vertel me daar wat meer over. Ja, weet ik niet. Ah. Ik, ik, het is een ba hij is mijn baas, dus we staan in een bepaalde <laughs> relatie. I don't know, he's my boss. so, you don't see his value. Dus schat je hem niet op waarde in? Nee, ik vind een lastpak. Ik wou dat hij nooit gekomen was. <laughs> No, I think he's a real troublemaker. well, that's his value. Dat is zijn waarde. In your opinion. Volgens jou. So if you see him as a troublemaker, dus als je hem als een lastpak ziet, maybe you're not looking at his full value. Misschien zie je dan niet zijn volledige waarde. He doesn't see my true value. Hij schat mij niet op waarde in. Can you find another turnaround? Kun je nog een omkering vinden? Uh, hij schat mij wel op waarde in. He does see my true value. Did ik, do you get a paycheck? Word je, word je, uh, krijg je je, je, je loon? Ja. <laughs> ja. That could be because he sees your true value. En misschien doet hij dat omdat hij jouw juiste waarde ziet. Oké, okay. misschien. Perhaps. When you went to work for him, did you say, I want to be paid... And I want you to tell me about my value. Toen je voor me ging werken, heb je toen van tevoren gezegd, ik wil een loon krijgen. Mm. En ik wil ook dat je mijn waarde ziet. Nee, hij, ja, kwam later, toen ik daar al werkte. <laughs> No, I was working there first and then he came. Aha. So you may just want to ask him. Dus misschien moet je het hem gewoon vragen. Hij is twee dagen geleden ontslagen. Daar. He was, he was fired two days ago. Oh. you were fired or he was fired? He was he fired. Was, he, was. he, he was, no, the, the, the, boss? the boss? was fired. Mm <laughs> -hmm. Well, maybe you did see his true value. This was St. Nee, ik, ik zit zeven maanden in de ziektewet nu, inmiddels. Okay. Of zes maanden. For the past seven months, I'm in the, um, in the, uh, I'm on sick leave. Okay? So can you see another turnaround? Dus kun je nog een omkering vinden? He doesn't see my full value. Hij ziet mijn volledige waarde niet. Uh, ik zie mijn volledige waarde niet. I don't see my full value. Tell me about that. En vertel me daarover. Ja, dat, dat, komt me heel vertrouwd voor. Yes, I can really, I can really recognize that one. Yeah. So what I, what I would do if I recognize that. Dus wat ik zou doen als ik dat zou herkennen. I would begin to point out to myself my true value. Dan zou ik aan mezelf mijn juiste waarde gaan kenbaar maken. Because it's not for other people to see my true value. It's for me to see it. Want het is niet aan anderen om mijn waarde te zien, dat is aan mij. Ja, dat realiseer ik. Maar dat is heel moeilijk. Yes, I realize that, but that's very difficult. For me. Well, I like the part where you thought this troublemaker could do it so easily. Maar wat ik leuk vind is toen je dacht dat hij dat die, dat die lastpak het zo makkelijk zou kunnen doen. I'm hearing from you it's really hard to do. Want wat ik van jou hoor is dat dat heel erg moeilijk is. So sweetheart, give me three things that you really like about you. Dus lieverd, vertel me drie dingen die je echt leuk vindt aan jezelf. And I invite you all to go in and find those things about yourself. En ik vraag jullie, ah, ik nodig jullie allemaal uit om naar binnen te gaan en ontdek die drie dingen over jezelf. For some of you this is very hard to do. En voor sommigen van jullie is dit heel moeilijk. Because you believe you don't have true value. Want je gelooft dat je geen echte waarde hebt. And it's the mind's job to be right. En het is de taak van het denken om gelijk te hebben. The mind has a job to do. Het denken heeft hier een taak. And it always does its job. En het doet altijd zijn werk. It thinks a thought. Het denkt een, een gedachte. And then it goes out to gather all the proof that it's right. En dan reikt het naar buiten om alle bewijsmateriaal te verzamelen. Om te bewijzen dat het gelijk heeft. So when we turn it around, it starts to work the other way. Dus als we het dan omkeren, dan gaat het de andere kant op. So it kind of confuses the mind because it's used to proving that it's right, I have no value. Dus het, het, uh, het verwart het denken een beetje, want het is eraan gewend om gelijk te hebben en om te weten dat ik geen waarde heb. So in this turnaround, it really is a turnaround. Dus in deze omkering, het is een echte omkering. So give me three things that you like about you. Dus geef me drie dingen die je, die je leuk vindt aan jezelf. Nou, ik, ik vind dat ik heel eerlijk ben. Ik vind eerlijkheid heel belangrijk. I think I'm very honest. I think I really value honesty. You think you're very honest. That's very valuable. Je denkt dat je heel eerlijk bent. Dat heeft heel veel waarde. That's one. Dat is er één. Uh, ik, ik, streef een goed mens te zijn, anderen niet tot last te zijn, geen pijn te doen. I really, um, I really try to be a good human being and to not bother others, to not hurt others. That's very valuable. Dat is heel waardevol. I like you a lot. <laughs> Ik ben dol op jou. Who wouldn't like that? Wie zou daar niet dol op zijn? Mijn boss. <laughs> Mijn baas. well, there's one. <laughs> According to you. So one more. Nog eentje. it, it's hard. It, it's hard. It, it slips dead like here. It, Dat is heel moeilijk. Het slipt hier dood. Yeah, because you've never maybe stopped to look at yourself. Ja, want misschien ben je nooit gestopt om naar jezelf te kijken. To see your own value. Om je eigen waarde te zien. You wait for other people to find it for you. Yeah. En je, je wacht tot andere mensen het voor jou doen. And when they don't, you become angry. En als ze het dan niet doen, dan word je boos. Frustrated. Frustrated. Frustrated. So let's find one more. Dus laten we er nog eentje zoeken. It could be easier than frustration. Misschien is het makkelijker dan frustratie. Yeah, people can rely on me. When they, als mensen kunnen op me vertrouwen als ze aanbellen, dan uh, probeer ik te helpen als kan. People can really trust me. If they come to my door, I'm there for them. Try to. I like that a lot. Dat vind ik heerlijk. You sound like a good friend. Je klinkt als een goede vriend. Very valuable. Heel waardevol. Did you hear you? Heb je jezelf gehoord? Ja, ja. Ja. <laughs> Are you a valuable human being? Ben je een waardevol mens? Ja, ja, ik probeer het, maar ik zie die andere kanten die zoveel ellende veroorzaken. Yes, I try it, but then I keep seeing the other sides that cause so much misery. That's okay. Dat geeft niet. This is the beginning, you just found three. Dit is een begin, je hebt er net drie ontdekt. What are you most afraid of? Waar ben je het meeste bang voor? Uh, conflict. Argue, um, ehm, fight. Conflict. Conflict. What's a conflict? What what is a conflict? What do eh. people say that really upsets you? Wat, wat kunnen mensen zeggen waar je echt van overstuur raakt? What can someone say about you that causes conflict? Wat kan iemand over jou zeggen wat conflict veroorzaakt? Nou, als ik andere boos zie worden, dan, dan sta ik al te shaken op mijn benen en verlies ik controle. Even if I see someone else get angry, I start shaking and I lose all control. It's because you believe something about that. Dat komt omdat jij daarover iets gelooft. You believe people shouldn't fight. Jij gelooft dat mensen niet mogen vechten of ruzie People shouldn't argue. Mensen mogen geen ruzie maken. ja? yeah? <laughs> No, no, de, de, het, het uh, ruzie maken op zich is goed, maar het fysieke geweld is uh, heel beangstigend. Well, the fighting in itself is okay, but the physical violence is very frightening. And, and the, the, heavy emotions that come with it, that, that spoil the atmosphere. And the de zware, de beladen emoties die erbij horen, die de atmosfeer verpesten. So people shouldn't fight. Dus mensen mogen niet vechten. So I want to ask you. Dus ik wil jou vragen. Is it true? Is dat waar? Ja. And do they fight? En vechten ze? Ja, ze vechten. That's yes. what's true. That's, dat is wat waar is. I'm glad you know this. ben blij dat dit je is opgevallen. People shouldn't fight. Is it true? Mensen moeten niet vechten, is dat waar? Do they? Doen they ze do, but they don't. That's what's true. Dat is wat waar is. They shouldn't? What's the reality of it? Do they sometimes? En wat is de realiteit? Ze moeten het niet doen, maar ze doen het wel. They do. That's what's true. Ze doen het wel, dat is wat waar is. You really want to know the truth? Wil je echt de waarheid weten? People shouldn't fight. Mensen moeten niet vechten. Can you absolutely know that that's true? Kun je absoluut weten dat dat waar is? You ask me now. Vraag je mij dat? I'm asking everyone to go in that really wants to know the truth. Ik vraag het aan iedereen om naar binnen te gaan die echt de waarheid wil weten. Ja, er wordt gevochten. Yes, there er is fighting. That's what's true. Dat is wat waar is. We don't have to like it. We hoeven het niet leuk te vinden. That's what is until it's not. Dat is wat is totdat het niet zo is. That's how it is here. That's what's true. And so isn't he? That is it hier. Dat is wat waar is. How do you treat yourself when you see someone fighting and you believe this? Hoe behandel jij jezelf wanneer jij iemand ziet vechten en jij gelooft dit? How do you react when you think the thought people shouldn't fight? How does it feel inside of you? Hoe reageer je wanneer je die gedachte hebt mensen mogen niet vechten? Hoe voelt dat binnenin jou? When you read your morning newspaper. Wanneer je je ochtendkrantje leest. It's tears in my eyes. Wat zeg je? Tears in the his eyes. Met tranen in mijn ogen. Yeah. Who would you be Without the thought, people shouldn't fight. Wie zou je zijn zonder de gedachte, mensen mogen niet vechten. When you read your morning newspaper. Terwijl je je ochtendkrant leest. You don't know. Dat weet je no, niet. I, I, I don't know how to, how to Ex think to, to speak of it. Ik weet niet hoe ik daar naartoe moet gaan. Okay. Close your eyes. Doe je ogen dicht. Now look at you reading your morning paper. En kijk naar je terwijl je je ochtendkrantje leest. There's someone fighting on the cover. En op de voorpagina gaat het over mensen die vechten. Now just look at that page. Just look at that. Without the story, people shouldn't fight. En kijk nu naar die pagina. Zonder het verhaal, mensen mogen niet vechten. How does it feel inside of you? Hoe voelt dat binnenin je? Je, je ziet het verdriet, je ziet de pijn, maar met of zonder gedachten. With or without the thought, you still see their sadness and their hurt. You see their sadness and their hurt. Turn it around. Je ziet hun verdriet en hun pijn. Keer het om. Ik zie mijn verdriet, mijn pijn. I see my sadness and my hurt. Isn't that as true or truer? Is dat niet net zo waar of nog meer waar? Yeah, but it, it's closed for my eyes. It looks like that the other thing is in the open. Maar het is precies voor mijn ogen, ja. It's a newspaper. Het is een krant. It's a newspaper. Het is een krant. It's no one fighting. It's a newspaper. Niemand vechten. Het is een krant. You look at it. Je kijkt ernaar. And you think the thought people shouldn't fight. And that thought brings tears to your Je kijkt ernaar. Je hebt de gedachte mensen mogen niet vechten. En die gedachte brengt tranen in je ogen. Before you had the thought, were there tears in your eyes? En voordat je dat dacht, had je toen ook tranen? Nee. nee. Oké, okay, here's the point of this. Oké, okay, en dit is waar het om gaat. No one likes to see people fighting. Niemand. We want to end war on this planet. Niemand vindt het leuk om mensen te zien vechten. We willen juist op deze planeet de oorlog beëindigen. And we start with this internal war. Maar we beginnen met die innerlijke oorlog. The war with reality. De oorlog tegen de realiteit. The war against what is. De oorlog tegen dat wat is. So I learn from you with the thought, tears and stress. Wat ik van jou leer is met de gedachte heb je tranen en stress. Without the thought, before the thought, peace. Zonder de gedachte, voor de gedachte, is er vrede. So how can fighting be your problem? Dus hoe kan vechten jouw probleem zijn? Can you hear that? Kun je dit horen? With the thought stress, without the thought no stress. Met so how can these people be your problem? Met de gedachte stress, zonder de gedachte geen stress. Dus hoe kunnen deze mensen jouw probleem zijn? It's not possible. Het is onmogelijk. You read the paper. Je leest and you de krant. bring sadness to you. Je leest de krant en jij veroorzaakt jouw verdriet. With the thought people shouldn't fight. Met de gedachte mensen mogen niet vechten. And the sadness comes from arguing with reality. En het verdriet komt voort uit het argumenteren met de realiteit. People shouldn't fight. Mensen moeten niet vechten. Who needs God when we have your opinion? Wie heeft God nodig wanneer we jouw mening hebben? There's no room for God there. Want daar is geen, daar is geen plaats voor God. I know more than God. People shouldn't fight. Ik weet meer dan God. Mensen mogen niet vechten. The war with reality. Dat is een oorlog met de realiteit. What I noticed is when I oppose what is, I lose. Wat ik bemerkte is als ik tegen dat wat is inga, dan verlies ik het. And that brings tears to my eyes. I don't like to lose. En dat brengt tranen in mijn ogen, want ik wil niet verliezen. I'm doing that. En ik doe dat. What is, is. Het is zoals het is. But only because it is. Have you noticed? En alleen maar omdat het zo is. Was het je opgevallen? Mm-hmm. It doesn't wait for our vote. Het wacht niet op onze stem. It doesn't care about what we think. Het maakt het niet uit wat wij denken. It doesn't matter how we cry. Het maakt niet uit hoe we huilen. Or stomp our feet. Of met onze voeten stampen. It just is what it is. Het is gewoon wat het is. But only because it is. En alleen maar omdat het zo is. Let's look at your next fear. Wat is je volgende angst? You know why I love what is. Weet je waarom ik hou van dat wat is? It's always the story of a past. Het is altijd het verhaal van een verleden. And what I love about the past is en wat ik zo heerlijk vind aan het verleden. Over. Het is voorbij. So I'm arguing in tears over here over something that's over. Dus ik ben aan het ruzien en ik heb tranen in mijn oog over iets wat voorbij is. I'm in tears over here And I'm not understanding what that's about, so I'm confused. Ik heb tranen in mijn ogen en ik begrijp niet waar het over gaat, dus ik ben in de war. Innocent like a child. In onschuld, net als een kind. So sensitive. Zo gevoelig. As it should be. Zoals het hoort. What are your thoughts? Wat denk je? Het, eh, het typeert mij. Ik voel me ook gevoelig, maar ik voel me gelijk machteloos en dat is zo. I, I do feel sensitive, but at the same time I feel powerless. That's my favorite position. And dat is mijn, aller, mijn lievelingspositie. True. Oh yeah. And <laughs> the peace of that, I come to see that what is, is what I want. En in de vrede daarvan kom ik erachter dat dat wat is, hetgene is wat ik wil. My war with God is over. Mijn oorlog tegen God is voorbij. My war with reality is over. Mijn oorlog tegen de realiteit is voorbij. I love God. I love God. I love God. I love God. Ik hou van God. Ik hou van God. God. Nothing else to do. Niets anders te doen. It doesn't change or move for me. Voor mij verandert het niet. Reality, it's solid. It stands in it. Realiteit is solide until I understand. Totdat ik het begrijp. Sweetheart, what are you most afraid will happen to you? Dus lieverd, waar ben je het meest bang voor dat met jou kan gebeuren? In your life. In jouw leven. Dat ik faal voor mijn kinderen, voor mijn vrouw, voor mijn familie. That I will fail for my children, my wife, my family. Geen goede richting aan ze geef, slecht voorbeeld ben. That I don't give them good directions, that I'm a bad example. Yeah. So sweetheart, you're going to fail your family. Dus lieverd, jij gaat falen voor je familie. Can you absolutely know that that's true? Kun je absoluut weten dat dat waar is? Nee, gelukkig niet. Oh. Thank God no. How does it feel when you think that thought? I'm going to fail my family. Hoe voelt het wanneer je die gedachte denkt ik ga falen voor mijn familie? Zware last op mijn schouders, grote verantwoordelijkheid. Heavy like a burden on my shoulders, big responsibility. And who would you be without that thought? En wie zou je zijn zonder die gedachte? <laughs> the other child in the house, I think. Dan zou ik dat andere kind in het huis zijn. Ja. Ja. Ja. <laughs> So let's see. With the thought heavy burden. Dus laat eens kijken, met de gedachte een zware last. Without the thought, free. Zonder de gedachte vrij. Another child in the house. Nog een kind in het huis. So how can life be the problem? Dus hoe kan het leven het probleem zijn? Dat de gedachten binnensluipen. Because these, these thoughts are crawling in. And I can't get them out. <laughs> That's what I love about thoughts. You can't get them out. En dat is het heerlijke aan gedachten. Je kan niet van ze afkomen. I love that. They just keep coming until you meet them with unconditional love. En dat vind ik heerlijk, want ze blijven komen totdat jij ze met onvoorwaardelijke liefde tegemoet treedt. Look at that thought. Kijk naar die gedachte. I'm going to fail my family. Ik ga mijn familie falen. You could probably find it in the oldest history books. En waarschijnlijk kun je deze gedachte in de oudste ge geschiedenisboekjes vinden. That is not a new thought. It's Dat ancient. Is geen nieuwe gedachte. Hij is antiek. I'm going to fail my family. How many of you relate to that thought? Would you raise your hand? Ik ga voor mijn familie falen. Wie van jullie relateren aan die gedachte? Wil je je hand opsteken? That is not a new thought. Het is geen nieuwe gedachte. How dare you take our thought? That was our thought. Hoe durf je onze gedachte weg te nemen? Die was van ons. <laughs> you know what I found about thoughts? I found that they're all recycled. En weet je wat ik ontdekte over gedachten? Ze zijn allemaal recycled. There are no new stressful thoughts. Er bestaan geen nieuwe stressvolle gedachten. We've been doing them over and over and over bedenken ze steeds weer en steeds weer. Because we haven't questioned them. Omdat we ze niet onderzocht hebben. And when we question them, en als we ze onderzoeken, the very thought that used to bring depression and heaviness can bring joy. Dan kan juist die gedachte die zwaar, zwaarte bracht en, en neerslachtigheid, die kan dan vreugde brengen. I'm going to fail my family. Turn it around. Ik ga voor mijn familie falen, draai het om doe het beste wat ik kan voor mijn familie. ik ben een succes voor ze. I do the best that I can for my family. I'm a success for them. You do the best that you can. Je doet het beste wat je kunt. What else do you have? Wat anders heb je dan? That's it. Dat is alles. That's it. Dat is alles. That's everything. Dat is alles. That's everything you've got, sweetheart. Dat is het enige wat je hebt, liever. And it's always enough, have you noticed? En het is altijd genoeg. Was het je opgevallen? You haven't noticed. No, Was je nog niet opgevallen. Okay. So let's continue with inquiry. Dus we gaan door met het onderzoek. Name a time in your life when you have not had enough. Noem mij een tijdstip in je leven dat je niet genoeg had. When you have not had enough. Toen jij niet genoeg had. Enough of what? Genoeg van wat? Right. <laughs> Goed zo. Enough. Gewoon genoeg. Enough money. Genoeg geld. Name a time in your life when you needed more money than you had. Noem mij een tijd in je leven dat je meer geld nodig had dan dat je had. Mijn eh, studententijd in Amsterdam. When I was a student in Amsterdam. So go back to the to the time when you were the most frightened. Dus ga naar dat moment dat je het meest bang was. Ja, dat is onlangs geweest als je met je gezin gewoon weinig geld hebt. But that was very recent when you have very low money having a family. I love how you change the topic. Ik vind het heerlijk hoe jij van onderwerp verandert. Let's go back to where you have experience. Laten we teruggaan naar daar waar je een ervaring hebt, over the hebt. The place that was the most frightening where you needed more money or more than you had. De meest angstige plek waar je meer geld nodig had, in elk geval meer dan dat je had. And I invite you all to go there. En ik vraag jullie allemaal om daar naartoe te gaan. I've worked with some hard cases. Want ik werk met een aantal harde noten. Describe it. Where are you? Beschrijf het. Waar ben je? Uh, op punt dat ik de ziektewet inging en dreigde mijn baan te verliezen. I'm at the point where I'm going into sick leave and where I might lose my job. En niet langer het huis zou kunnen betalen en and de studie. Where I won't be able to pay for my education and to pay for the house. Okay. And do you have enough? En heb je genoeg? Do you have enough? Right there. Do you have enough in the moment? Precies dan op dat moment heb je genoeg. This is your worst moment. Dit is je slechtste moment, je ergste moment. Do you have enough in that moment? Heb je genoeg in dat moment? Op dat moment is het allemaal goed gegaan. In that moment everything went right. Notice how that happens in every moment. En bemerk hoe dat op elk moment gebeurt. But only every moment. En alleen maar elk moment. There's no moment where you're lacking in reality. In de realiteit bestaat er niet één moment waarin je tekort komt. Unless you can find one and educate me. Behalve wanneer jij er eentje kan vinden en er mij over kan vertellen. So this can be your homework. Dus dit kan je huiswerk zijn. Your story was the story of a future. Want jouw verhaal was het verhaal van een toekomst. And if you want terror on purpose, get a future. En als je express um, doodsangst wil voelen, maak dan een toekomst. It takes you away when you believe the story, when you don't question it. Want wanneer je dat verhaal gelooft, wanneer je het niet onderzoekt, it takes you away into a re into an imagined reality. Dan haalt het je weg en het brengt je naar een een voorgestelde realiteit, een gefantaseerde realiteit. When you don't question it, it takes you away so you don't realize the gift of now. Wanneer je het niet onderzoekt, dan haalt het je daaruit, zodat je het geschenk van het nu je niet realiseert. And my friend, according to you, you have no proof. En volgens jou, mijn vriend, heb je geen bewijs. I ask you about your most fearful moment and you're okay. Want ik vroeg je over je meest angstige moment en je was oké. Okay. Hmm. It's a wonderful place to visit, reality. En de realiteit is een fantastische plek om te bezoeken. When we don't question our thoughts, we go out and we miss grace. Als we onze gedachten niet onderzoeken, dan stromen we weg en dan missen we de genade. If you go back and you look, you know these thoughts when they're not questioned, they take you from your children. En deze gedachten, als je ze niet onderzoekt, dan halen ze je weg bij je kinderen. They're fed. They have a roof over their head. Ze worden gevoed, ze hebben een dak boven hun hoofd. You've been a wonderful father. Je bent een fantastische vader geweest. And the thought comes, I'm, a, I'm going to be a failure, I'm going to fail my family. En dan komt die gedachte, ik ga falen voor mijn familie. And you lose your dearest, the awareness of your dearest dream come true now. En dan raak je de gewaarwording van je liefde droom die waar kan worden, die raak je in dit moment kwijt. You're going to fail your family. Je gaat voor je familie falen. That's an old one. Dat is een hele oude. Can you absolutely know that it's true? Kun je absoluut weten dat dat waar is? Nee. So angel experience that. Dus engel ervaar dat. What is the opposite? I'm going to fail my family. Wat is de tegenpool? Ik ga voor mijn familie falen. What is the opposite of I am going to? Wat is het, tegenovergestelde van ik ga? Uh, zij, zij stellen mij teleur. They are going to disappoint me. Feel it. En voel dat. Tell me about that. En vertel me daarover. Where did they fall short in your eyes? Waar kwamen ze in jouw ogen tekort? When they're doing the best that they can. Terwijl ze het beste doen wat ze kunnen. Ja. Thanks, <laughs> Romy. Yeah. So as long as you believe it about yourself, you have to project it onto your children. En zolang je het over jezelf gelooft, moet je het projecteren op je kinderen. Can you see another turnaround? Kun je nog een omkering vinden? What is the extreme opposite of I'm going to fail my family? Wat is het absolute tegenovergestelde van ik ga voor mijn familie falen? Uh ben het beste voor mijn gezin wat er is. I'm the best I can be for my family. I am not going to fail my family. Ik ga niet voor mijn familie falen. That could be just as true. Dat zou net zo waar kunnen zijn. And up to now, isn't that as true or truer? En is dat tot nu toe niet net zo waar of nog meer waar? Ik I hope so. Well, ask them. Vraag het ze. But for now, ask you. Maar voor nu, vraag het aan jezelf. Are you doing the best you can? Doe je het allerbeste wat je kan? Nee. No. Ah, take care of it. Dus zorg daarvoor. Take care of it. Zorg daarvoor. Welcome to the work, sweetheart. Welkom bij de work, lieverd. You're running some very painful concepts. Er gaan een paar hele pijnlijke concepten door je heen. When you feel stress, look at the story you're in. Als je stress ervaart, kijk dan naar het verhaal waar je in zit. Put that story on paper where it's stable. En zet dat verhaal op papier waar het stabiel is. Mind stopped. Brought into the world. Stopped on paper. En daar is het denken gestopt, in de wereld gebracht. And then question it. En ondervraag het dan. The next time you have the thought, I'm going to fail my family, you may laugh. En de volgende keer dat die gedachte opkomt, ik ga voor mijn familie falen, ga je misschien lachen. I don't know. Ik weet het niet. But until you find it laughable, your work's not done. Maar totdat jij niet om kunt lachen, is je werk nog niet af. Because it's just a thought. Want het is maar een gedachte. And you believe it like a child. En jij gelooft hem net als een klein kind. That gives you a future. En die geeft jou een toekomst. It's a very fearful thing. Dat is een heel angstig iets. And if it's a beautiful story, don't bother questioning. Just have a good time. En als het een mooi verhaal is, ga het dan niet onderzoeken. Geniet er gewoon van. Thank you, honey. Dank je wel, lieverd. Who would like to experience Wie wil graag de vragen ervaren? Here is someone who really wants to and is afraid to stand up. Thank you. Thank you. sweetheart, what did you write? Dus lieverd, wat heb je opgeschreven? How you doing, sweetie? Hoe gaat het met je liefje? What are your thoughts before you read the paper? Wat, wat dacht je voordat je dat papier las? Voordat je gaat lezen? Ik moest opschrijven wie mij boos of verstreed me. De microfoon is dichterbij. That. I, I was supposed to write down that which makes me sad and up upsets me. Maar eigenlijk wilde ik mezelf opschrijven omdat ik gewoon boos op mezelf ben. But actually I wanted to write about me because I'm angry with myself. Okay, so let's hear it. Dus laat het ons horen. Why are you angry at you? Waar ben je boos op jezelf? Omdat ik heel erg depressief ben geweest. Because I was very depressed. En nog steeds vaak ben. And often still am. Niet weet wat ik wil doen. I don't know what I want to do. Met mijn leven. With my life. Um. so sweetheart, you should Know what to do with your life. Dus lieverd, jij moet weten wat je met je leven aan moet. Whoever told you that? Wie heeft jou dat ooit verteld? You should know what to do with your life. Jij moet, jij moet weten wat je met je leven aan moet. Do you know what to do with your life? Weet je wat je erbij aan moet? That's what's true. Dat is wat waar is. That's what's true. Dat is de waarheid. How do I know it's true? Hoe weet ik dat het waar is? You don't know what to do with it. Je weet niet wat je ermee aan moet. You should know what to do with your life. Je moet weten true? wat je met je leven aan moet. Is dat waar? Ik zou willen dat het waar was. <laughs> I wish it was true. Oh well. You should know what to do with your life. Is that true? Je moet weten wat je met je leven aan moet. Is dat waar? You know, this, is, this work is about reality, not imagination. Dit werk gaat over realiteit, niet over, over fantasie. Imagination's a wonderful thing. Fantasie is iets fantastisch. Until you get lost in a nightmare. Totdat je jezelf in een nachtmerrie verliest. And no way back. Zonder een weg terug. But only till your deathbed. En alleen maar tot aan je sterfbed. So this is about reality now. Dus dit gaat over de realiteit, over het nu. Because now is where it's really good. We've just never noticed, some of us. En nu is waar het echt heel goed is, maar sommige van ons bemerken dat nooit. You should know what to do with your life. Can you absolutely know that that's true? Jij moet weten wat je met je leven aan moet. Kun je absoluut weten dat dat waar is? Nee. No. How does it feel when you think this thought? I should know what to do with my life. Hoe voelt het wanneer je die gedachte denkt, ik moet weten wat ik met mijn leven aan moet? Erg vervelend. Very annoying. And then where does the mind travel? En waar gaan je gedachten dan naartoe? When you think the thought. Als je die gedachte denkt. I should know what to do with my life. and you're annoyed. Ik moet weten wat ik met mijn leven aan moet en het is heel vervelend. Ik voel me op zo'n moment een mis mislukkeling omdat ik het niet weet. In such a moment I feel myself a failure because I don't know. En al jaren niet weet en nooit geweten heb. And because I haven't known for years, maybe ever, forever. So sweetheart, does this thought bring peace or stress into your life? Dus liefje, liefje brengt deze gedachte stress of vrede in je leven? Heel veel stress. Very much stress. Who would you be without this thought? Wie zou je zijn zonder deze gedachte? I should know what to do with my life. Ik moet weten wat ik met mijn leven aan moet. Vrij. Free. Noticing what to do in your life. Misschien bemerk je dan wat je met je leven aan moet. You've always known what to do with your life. Je hebt altijd geweten wat je met je leven aan moet. Like right now, you're holding the microphone. That's what you do with your life. Zoals nu op dit moment hou je de microfoon vast. Dat is wat je met je leven aan moet. Nee, dat doet hij. No, he's doing that. Oh, really? Whose hand is that? En, en wiens hand is dat dan? Hand is dat dan? It's mine. It's mijn hand. Did you have to stand up? Moest je opstaan? Mm-hmm. Oh, really? <laughs> That's a good one. It's your fault. So let's look at that again. You had to stand up. Is that true? Dus laten wij nog een keer naar kijken. Jij moest opstaan. Is dat waar? You wanted something from him. What was it? Je wilde iets van hem. Wat was dat? Nothing from him. He said stand up. Ja. Yeah. Maar hij zei sta op. So you stood up. En jij stond op. Did you stand up for his approval? Deed je het voor zijn goedkeuring? Nee. Nee? Okay. So... Am I off here? It's like, you stood up. Dus heb ik het hier, zie ik het helemaal verkeerd hier? Jij stond op. He did not make you. Hij, heeft, hij dwong je niet. You stood up. Jij stond op. Did he make you? Dwong je? Mm, nee. <laughs> no. This is really good. Dit is heel erg goed. You're becoming responsible for yourself. Je neemt verantwoording voor jezelf. You stood up on your own. Jij stond zelf op. It doesn't matter what the reason was. Maakt niet You stood up. Maakt niet wat de reden was. Jij stond op. This is very empowering to know. En hiervan kan je heel veel kracht krijgen door dit te weten. No one can make you stand up. Niemand kan jou dwingen om op te staan. You did that. Dat deed je zelf. On Helemaal zelf. No matter what the story is. Wat het verhaal ook is. So, sweetheart, you should know what to do with your life. Turn it around. Dus lieverd, je moet weten wat je met je leven aan moet. Draai het om. Ik moet niet weten wat ik met mijn leven aan moet. I should know what to do with my life. Turned around. Omgekeerd. What is the opposite of I should know what to do with my life? Uh, uh, she, she said, I shouldn't know. I shouldn't. Okay. Yeah. That's good. <laughs> More like reality? Is dat, is dat, wat, is dat wat realistischer? Truer? Wa meer waar? Misschien, misschien wel meer waar, maar ik ben er niet gelukkig mee. Want ik doe graag dingen die ik leuk vind, maar ik kom er niet achter wat ik leuk vind. Maybe it's more true, but it doesn't make me more happy because I like to do things that I like and I cannot figure out what I like. <laughs> Hopeless. <laughs> Hopeloos. So sweetheart, when you know what it is you like, that you do like. Dus lieverd, wanneer jij weet wat je leuk vindt. You'll know. Dan weet je het. Haven't you always known when there's something to do that you like? Heb je het niet altijd geweten als er iets te doen is wat je leuk vindt? When you like something, don't you know it? Wanneer je iets leuk vindt, weet je het dan niet? Nou, maar het gebeurt niet zo vaak meer. Yeah, but it never happens a lot. It never happens a lot. <laughs> het gebeurt niet zo vaak meer. so, sweetheart, It's not supposed to happen a lot for you. Dus lieverd, het moet voor jou ook niet zo vaak gebeuren. It could be it doesn't happen a lot for a lot of us. En misschien is het wel zo dat het voor velen van ons niet zo vaak gebeurt. When there's something you like, you like it. Als jij iets leuk vindt, dan vind je het leuk. Not one second sooner. En niet één seconde eerder. You just like it when you like it. Have you noticed? Je vindt het pas leuk als je het leuk vindt. Heb je dat bemerkt? Mhm, mm that's yeah. it. my brother died a couple of years ago, and my mother said, I don't know what to do. I don't know what to do. Een paar jaar geleden stierf mijn broer en toen zei mijn moeder, ik weet niet wat ik moet doen. As she walked across the room. Terwijl ze door de kamer liep. She did not know what to do. She was walking across the room. Ze wist wel wat ze moest doen. Ze liep door de kamer heen. I don't know what I don't know how I'm going to live. I don't know how I'm going to live. Ik weet niet hoe ik ga leven. As she sat down. Terwijl ze ging zitten. She did know how to live. Ze wist hoe ze moest leven. You walk across the room, you sit down. Je loopt door een kamer heen en je gaat zitten. You notice you want something. En dan bemerk je dat je iets wil. When it's time. Op zijn tijd. And you know, sweetheart, that comes from a very basic thing, that I should know what to do. En weet je, liever dit gevoel van wat ik, uh, dat ik moet weten wat ik moet doen, komt uit iets heel bazaals voort. In a few moments, you'll just sit. En, want op een gegeven moment ga je gewoon zitten. And then without thinking, maybe you'll cross your legs. En dan zonder erover na te denken, sla je misschien je benen over elkaar. And maybe you won't even notice. En misschien bemerk je het niet eens. But you're just doing it all the time. Maar je doet het de hele tijd. You don't have to know what to do. You're just always doing it. Je hoeft niet te weten wat je moet doen, want je doet het al de hele tijd. And if you ask someone, what am I doing, we'll report it to you. En als je aan iemand vraagt, wat doe ik nu, dan zullen we het jou vertellen. That way, if you don't notice your life, we can help you out. Dus als je, op die, als je, op, als je je niet bewust bent van je leven, dan kunnen wij je helpen. And that's how That's how free you can be. You never have to know. You can just ask us. En zo vrij kun je zijn. Je hoeft het nooit te weten. Je kunt het gewoon ons vragen. It's just that simple. Het is zo eenvoudig. And honey, when it's time for you to know what to do, you'll know what to do. En lieverd, wanneer jouw tijd komt om te weten wat je moet doen, dan zal je weten wat je moet doen. It's just not time yet. De tijd is er gewoon nog niet. And it's okay. En dat is goed. And in the meantime, you'll just keep doing what you're doing and that's it. En ondertussen blijf je gewoon doen wat je doet en dat is alles. Pretty simple, huh? Het is heel eenvoudig, hè? What are you most afraid of? Waar ben je het meeste bang What are you most afraid will happen to you? Waar ben je het meeste bang voor dat er met je zal gebeuren? Me alleen voelen. That I will feel lonely. Depressief zijn. That I will be depressed. En niet geaccepteerd worden door andere mensen. That I won't be accepted by others. Oh, honey. You need to be accepted by others. Het is nodig dat je geaccepteerd wordt door anderen. Is that true? Is dat waar? Go into this one as deeply as you can. En ga hier zo diep in als je maar kunt. You need approval from others. Je hebt goedkeuring van anderen nodig. Is that true? Is dat waar? Are you still breathing? Adem je nog steeds? Did you get out of bed today? Ben je vandaag uit je bed gekomen? You need us to approve of you. Je hebt onze goedkeuring nodig. Is that really true? Is dat echt waar? Or is that just a fantasy you've had running? Of is dat gewoon een fantasie die je al een tijd lang hebt? Haven't you always been all right whether we approved of you or not? Was het niet altijd goed met je of we jou goedkeurden of niet? You need our approval, is that true? Je hebt onze goedkeuring nodig, is dat waar? Nee. How does it feel when you think that thought? Hoe voelt het wanneer je die gedachte hebt? I need people to like me. Ik heb het nodig dat mensen me aardig vinden. I need people to approve of me. Ik heb het nodig dat mensen me goedkeuren. How does it feel when you think that thought het voelt alsof Hoe ik... voelt ehm, als je die gedachten <clears throat> denkt? Alsof ik constant mijn best moet doen. It feels like I always have to do my best. So you do your best and we still don't approve of you. En dan doe je je best en we keuren je nog steeds niet goed. Who would you be without this thought, without this philosophy? Wie zou je zijn zonder deze gedachten, deze filosofie? I need people's approval. Ik heb goedkeuring van mensen nodig. Weet ik niet. I don't know. <laughs> Vast een vrijer mens. Probably a free human being. I would drop the probably. Ik zou dat vast maar laten vallen. You know why I don't need people's approval? Weet je waarom ik de goedkeuring van anderen niet nodig heb? Because I either have it or I don't. Omdat ik het gewoon heb of niet. And there's just nothing I can do about it. En daar kan ik niets aan doen. I can be perfect for people. Ik kan voor in mensen ogen kan ik perfect zijn. In my mind. Volgens mij. And they still approve or not. En ze keuren me nog steeds goed of niet. Nothing I can do, silly me. En het is misschien raar, maar daar kan ik helemaal niets aan doen. Hopeless. Het is hopeloos. So I need people's approval. Turn it dus around. Dus ik heb de goedkeuring van anderen nodig. Keer het om. Ik heb geen goedkeuring nodig. I don't need approval. Can you find another turnaround? Kun je nog een omkeuring, omkering vinden? I need people to approve of me. Ik heb nodig dat mensen mij goedkeuren. Ik heb nodig dat ik andere mensen goedkeur. I need me to approve others. yeah, whether we approve of you or not. Ja, of, we jou, of wij jou goedkeuren of niet. That's a life's work. Dat is een levenstaak. Approve of us when we don't approve of you. Geef ons je goedkeuring wanneer wij jou niet goedkeuren. That leaves you to work on you. Want wat er dan overblijft is dat je alleen nog aan jezelf kunt Can you see another turnaround? Kun je nog een omkeer vinden? I need, I need me. Ik heb nodig dat ik, to approve of. Ik heb nodig dat ik... Mezelf goedkeur? To approve of me. You're the one. Jij bent het. And when you're trying to win our approval by being perfect... En wanneer je onze goedkeuring probeert af te dwingen door perfect te zijn... You don't approve of you. Dan kun je jezelf niet goed. You know why you don't approve of En weet je waarom dat is? You're pretending to be someone But you're not. Want je doet, net, our approval. je doet net alsof je iemand bent die je niet bent om onze goedkeuring te krijgen. But when we say, you're wonderful, you're wonderful, you never believe us. Dus als we dan zeggen hoe geweldig je bent, dan geloof je ons nooit. Because we're approving of someone who doesn't exist. Want wij geven onze goedkeuring aan iemand die niet bestaat. The facade that you have made up to win our approval. Die façade die je hebt opgetrokken om onze goedkeuring te krijgen. dat is echt waar. <laughs> Jesus, that's really true. Yeah. <laughs> So breathe. Dus adem. A very courageous, beautiful woman. Je bent een hele moedige, mooie vrouw. But that's just my opinion. En dat is maar mijn mening. Until it's not totdat het niet zo is. Isn't it wonderful to have no control? Is het niet heerlijk om daar geen controle over te hebben? It leaves you with your own approval. Wat er dan overblijft is jouw eigen goedkeuring. This is very empowering. En hier kan je heel veel kracht uit putten. So watch. Watch your life. Dus kijk naar je leven. As you live without seeking our approval terwijl je leeft zonder dat je achter onze goedkeuring aanzit. And watch what happens. En kijk wat er dan gebeurt. Because it's a miracle. Want dat is een wonder wat er dan gebeurt. When you stop seeking what you can't have, amazing things enter that space. Wanneer je ophoudt om datgene te proberen te verkrijgen wat je niet kunt hebben, dan gebeuren er wonderbaarlijke dingen. So angel, have fun just being you. Dus engel, Geniet ervan om gewoon jezelf te zijn. And what ik found is when we're living honestly, so kind and so beautiful. En wat ik ontdekte is als je, als je eerlijk leeft, het is zo zachtaardig en zo mooi. And the way you've been living is very depressing and masochistic. En de manier waarop je hebt geleefd is heel deprimerend en masochistisch. And totally innocent. En volledig onschuldig. In my experience, it's the truth that sets me free. And in mijn ervaring is het de waarheid die mij mijn vrijheid gaf. Thank you, precious. Dank je, liefde. Who would like to experience the work? Wie wil graag de work ervaren? Yes. Would someone stand and we'll do it? Wil iemand opstaan? Yeah. Okay. I'm looking for my paper. Ik ben mijn papiertje kwijt. But I also wrote it down at home already before maar I ik had het thuis ook al opgeschreven. Hi. So, hi. <laughs> Zal ik het voorlezen? Shall I read it to you? Yes. Mind happened. Ja, het denken gebeurt. So let's hear mind. Dus laat horen wat het denken zegt. Ik ben boos op en in de war gebracht door het leven. And om, ang angry and confused by life itself. Omdat het mij heeft opgezadeld met de ziektes, aids en kanker. Because it has burdened me with the diseases of aids and cancer. Dus, eh, zal ik doorgaan met 2 eh, en 3? Should I continue with number 2 and 3? Yes, that's what mine does. It just continues and continues and continues. Ja, dat is wat het denken doet. Het gaat gewoon altijd maar door. So let's continue. Dus ga maar door. Ik wil dat het leven mijn ziektes wegneemt. I want life to take away my diseases. Ik wil dat het leven mijn totale genezing garandeert. I want life to guarantee me my total cure. Hmm. Mijn ziektes zouden niet zo ongeneeslijk moeten zijn als dat beweerd wordt dat ze zijn. My diseases shouldn't be as incurable as people are saying they are. Sweetheart, let's work with that one. Dus laten we daar even mee werken, liever. De laatste. The last one? Ja. So, your disease, and I'll say disease rather than diseases. Dus ik zeg gewoon ziekte in plaats van ziektes. You can lump them together. Ja. Je, je, kunt er, je kunt er samen van houden. You may have a couple they, you haven't discovered yet. Misschien heb je er nog een paar meer die je nog niet hebt, hebt ontdekt. ja. So, there's no cure for your disease. dus er bestaat geen genezing voor jouw ziekte. Eh. Can you absolutely know that that's true? Kun je absoluut weten dat dat waar is? Nee, dat kan ik absoluut niet zeker weten. No, I can absolutely not know that. That's a wonderful place, the I don't know. En de ik weet het niet is een fantastische plek. It's a wonderful place. Een fantastische plek. how, does it, how does it feel when you think that thought? There's no cure for my disease. Hoe voelt het wanneer je die gedachte denkt? Er bestaat geen genezing voor mijn ziekte. Ik denk dat er genezing bestaat voor de ziekte. I think that there is a cure for the disease. En min, ja, bijna de hele wereld vertelt me dat het niet waar is. And almost the whole world tells me that it's not true. How does it feel inside of you when you think the thought, there is no cure for my disease? Hoe voelt het binnenin jou wanneer je die gedachte denkt, er bestaat geen genezing voor mijn ziekte? How does it feel when you think that thought? Where do you feel it? Hoe voelt dat als je die gedachte denkt? Waar voel je dat? Ik voel het in mijn maag. I feel it in my stomach. Does it contract? Trekt ja. het samen? Ja. Does that thought bring stress or peace into your life? Geeft die gedachte stress of vrede in je leven? Hij geeft stress. It gives stress. Who would you be without the thought there's no cure? Wie zou je zijn zonder de gedachte er bestaat geen genezing? Who would you be if you could not think that thought? Wie zou je zijn als je dat niet kon denken? Als ik niet kon denken. If I couldn't think it. misschien iemand die genezen is of dat binnenkort kan zijn. Perhaps someone who's already been cured or will be soon. There's no cure for my disease. Turn it around. Er bestaat geen genezing voor mijn ziekte, keert om. What is the opposite? Wat is het, wat is het tegenovergestelde? Er is een hele goede manier om genezen te worden. There is a very good cure for my disease. Could be just as true. Het zou net zo waar kunnen zijn. And in my experience, it's true. En in mijn ervaring is het waar. I found the cure for everything. Ik heb de genezing voor alles gevonden. But only everything. En alleen maar alles. You want to go deep? Wil je diep gaan? You have AIDS. Jij hebt AIDS. You have cancer. Jij hebt kanker. Your doctor says so. The world says so. They have the proof. De dokter zegt het, de hele wereld zegt het, ze hebben alle bewijs. But I'm asking you. Maar ik vraag het aan jou. Can you absolutely know that it's true? Kun je absoluut weten dat het waar is? No, I can't. Nee, dat kan ik niet. How does it feel when you think the thought, I have cancer, I have AIDS? Hoe voelt het als je die gedachte denkt, ik heb kanker, ik heb AIDS? Where do you feel that in your body? Waar voel je dat in je lichaam? that thought, die gedachte. Het voelt als een trilling door mijn hele lijf. It feels as a shiver throughout my whole body. And what happens to the blood flow when you feel that shiver through your body and you feel contracted in your stomach? Wat gebeurt er aan je met je bloedsomloop wanneer je die trilling in je hele lijf hebt en die samentrekking in je maag. What happens when you contract? I'm feeling it. Wat gebeurt er wanneer je samentrekt? Ja, ik voel het nu. Het is moeilijk te beschrijven. It's hard to describe. Het is alsof er steeds minder bloed door mijn aderen vloeit. It feels like less and less blood is flowing through my veins. Dat het denken van de gedachten... And that the thinking of the thought... geen goede invloed heeft op de kwaliteit van het bloed. does not have a good influence on the quality of the blood. Who are you without the thought? Wie ben je zonder die gedachte? I have AIDS, I have cancer. Ik heb AIDS, ik heb kanker. How does the ik ben oké, okay. I'm oké. Okay. Dan ben ik oké. Okay. Yeah. I love you notice. Yeah. vind het heerlijk dat je dat bemerkt. With the thought, contraction. Met de gedachte is er samentrekking. Without the thought, okay. En zonder de gedachte ben je oké. Okay. So how can AIDS or cancer be your problem? Dus hoe kunnen AIDS of kanker je probleem vormen? With the thought stress. Met de gedachte stress. Fear. Angst. Without the thought, not. Zonder de gedachte niet. How can AIDS or cancer be your problem? It's not possible. Hoe kunnen dan AIDS of kanker je probleem zijn? Het is onmogelijk. You know what happens on your deathbed? Weet je wat er gebeurt op je sterfbed? A thought. Een gedachte. It will be a nice thought. Het zal een leuke gedachte zijn. Well, if it's not, you know what to do with it. En als het niet zo is, dan weet je wat je ermee moet. Question it. Onderzoek het. Make friends with it. Sluit een And bring you peace. En breng jezelf vrede. Let's hear what else you're afraid of. Waar ben je nog meer, laat je angsten horen. Waar ben je nog meer bang voor? You know, yeah I have cancer, yeah I have AIDS, but can I just be happy now? Ja, natuurlijk heb ik kanker, natuurlijk heb ik aids, maar kan ik gewoon nu gelukkig zijn? Now is good, since here is where I am. Nu is goed genoeg, want nu is waar ik nu ben. And this isn't about getting rid of thoughts. It's about meeting them with unconditional love. En dit gaat er niet over dat je van je gedachten af moet komen. Dit gaat over ze tegemoet treden met onvoorwaardelijke liefde. You sit in your favorite chair. Je zit in je lievelingsstoel. You're comfortable. You look out at the sky and the trees. Je voelt je op je gemak. Je kijkt naar de lucht en naar de bomen. And then the thought comes. En dan dan komt de ja, gedachte. Het is, het is niet alleen de gedachte. It's not just the thought. Er zijn de, de, de, de cancer is skin cancer. De, de kanker is huidkanker. So sweetheart, when you're asleep at night and you're not dreaming, where is the dus cancer? Dus lieverd, als je s'nachts slaapt en je droomt niet, waar is dan de kanker? You wake up. Yeah. Dan word je wakker. You tell the story of your skin cancer and then you have skin cancer. Dan vertel je het verhaal over je huidkanker en dan heb je huidkanker. When you're asleep and you're not dreaming, where's the cancer? Als je slaapt en je droomt niet, waar is dan de kanker? So it is just the thought. No thought, no world. Dus het is alleen maar de gedachte. Geen gedachte, geen wereld. That's what cancer and AIDS are for. That bring you to this realization. Dat is het doel van kanker en AIDS. Om je bij deze realisatie te brengen. No thought, no world. Geen gedachte, geen wereld. Have you noticed? Was het je opgevallen? No thought, no world. Geen gedachte, geen wereld. No thought of disease, no disease. Geen gedachte aan ziekte, geen ziekte. How can there be? There's no thought. Hoe kan het er zijn? Er is geen gedachte. Think of your feet. Denk aan je voeten. Did you have feet before I said think of your, th your feet? Had je voeten voordat ik zei denk aan je voeten? Oh, I get you. ik, ik snap. When I said think of your feet, all of a sudden, feet. Toen ik zei denk aan je voeten, ineens waren daar voeten. They weren't there before the thought. Voor die gedachten waren ze er niet. But then another thought will say, oh yes, they were. Maar dan zegt een andere gedachte, oh maar ze waren er I've wel. I've always had my feet. Ik heb mijn voeten altijd gehad. Well, that's a good one. Dat is een goeie. Put that up against the four questions. Ga, ga daar maar eens vier vragen over stellen. Or not. Of niet. <laughs> no thought, no world. Geen gedachte, geen wereld. And it's all okay. En het is allemaal goed. Ja, ik heb een I have a wonderful life. Ja, ik heb een fantastisch leven. It's just very... Uh, Full of fairy tale. Dominating. Het zit alleen vol sprookjes. Ja, ja, ja. ja. Sweetheart, have fun. Lieverd, geniet. Because yeah. there's nothing more fun than mind noticing itself. Want er is niets heerlijker dan het denken wat zichzelf bemerkt. It's the only game in town. Dat is het enige spel wat telt. And it doesn't matter whether we notice or not. En het maakt niet uit of we het, of we bemerken of niet. There's no choice. Er bestaat geen keuze. Thoughts come, it seems. Gedachten komen tevoorschijn, zo and, lijkt het And we either attach to them or we question them. En of we hechten ons eraan of we onderzoeken ze. No choice. I'm, geen keuze. Ik onderzoek ze. I'm questioning them almost all the time. Are you having fun? Yeah. Oh, Geniet oh, yeah. <laughs> oh yeah. It's much more fun than I have cancer, I have <laughs> AIDS. Veel leuker dan ik heb kanker of ik heb AIDS. And those thoughts become our friends. Dan worden die gedachten onze vrienden. Ja. Yeah. yeah. What a world. What a wereld. What a world. What a wereld here. What's your first name? Hoe heet je? Leon. Privileged to know you, Leon. Het is een voorrecht om je te kennen, Leon. Thank you. Sweetheart, you know why no one wants to be alone? You, you know why people are afraid of loneliness? Lieverd, weet je waarom niemand alleen wil zijn? Waarom mensen bang zijn voor eenzaamheid? Because when we're alone, we're left alone with this. Want als we alleen zijn, dan zijn we alleen met dit hier. Bring me a partner, quick. Geef me snel een partner. <laughs> <laughs> okay. <laughs> Who would like to do this work? Wie wil graag dit werk doen? Stand up and we'll, we'll go there. Ga maar staan en dan... Good. Hello. Hi. You know, these thoughts, you know, They're just, I refer to them as unidentified flying objects. Ik, ik, ik noem deze, deze gedachte altijd niet geïdentificeerde vliegende voorwerpen. All these centuries and we still have not stopped to meet them. Al eeuwenlang zijn we er nooit bij stilgestaan om ze gewoon geciviliseerd tegemoet te treden. So let's do that now. Dus laten we dat nu doen. Let's hear your thoughts. Laat ons je gedachten horen. Ik ben boos op, van streek of verdrietig door Ralph. I'm angry, upset or sad about Ralph. Omdat hij van me geprofiteerd heeft, me niet begrepen heeft, because he took advantage of me and didn't understand me. Omdat hij mij niet... Um... So Ralph took advantage of you. Yeah. Dus, dus Ralph profiteerde van jou. Yes. Is that true? Is dat waar? I think so. Denk het wel. So, tell me about that. Dus- How did he take advantage of dus you? Dus vertel me daar iets meer over. Hoe profiteerde hij van jou? So go to the place where someone took advantage of you. Dus ga naar de plek waar iemand van jou profiteerde. Hmm. What happened? Wat gebeurde er? Well, I kind of did the, all the work. Ik deed alles and um, at the end of the bus ride, he said, uh, well, it was your choice and I don't owe you anything. En aan het einde van de rit zei hij, nou, het was jouw keuze en ik ben je niet verplicht. Because it was your choice. Want het was jouw keuze. And by the way, I did so much work myself. En daarbij komt ook nog dat ik zelf heel veel heb gedaan. Um, so. So how did he take advantage of you? Dus hoe profiteerde hij van je? well, we we didn't make we didn't. Well, the funny thing is, all the time I have two thoughts at the same time, like listening to what I'm saying and saying it's not true. Maar de hele tijd zijn er twee gedachten. Ik luister naar wat ik zeg en tegelijkertijd hoor ik het is niet waar. Are you just saying it or are you realizing it? Zeg je het alleen maar of realiseer je het je ook? There's a big difference. Dat is een groot verschil. I can't talk myself into what's true and what's not. Ik kan mezelf dat niet aanpraten wat wel of niet waar is. Well, I didn't succeed. Well, that that's my experience. En dat is ook mijn ervaring. I can't make myself believe what's not true for me. Ik kan mezelf niet dwingen om dat te geloven wat voor mij niet waar is. Just by saying it's not true. Door gewoon te zeggen het is niet waar. That doesn't work. Zo werkt dat niet. No, it doesn't work. What are you afraid of? Waar ben je bang voor? What have you written on your sheet? Wat, wat heb je opgeschreven? Um, Oh, I, I didn't get to the last, uh, to the last question, but I can answer that. Ik heb de laatste niet um, opgeschreven, maar ik kan hem wel beantwoorden. I'm afraid of ending up alone and I'm afraid of being in need. Ik ben bang dat ik alleen zal eindigen en dat ik behoeftig zal zijn. And that it is all my fault. En dat het allemaal mijn schuld is. And that I do realize that. En dat ik me dat ook realiseer. Oh, oh honey. <laughs> Let's work with one at a time. <laughs> Laten we daar aan één tegelijk werken. Oh, and the reason I say that is it's all my fault. En waarom ik dat zeg, het is allemaal mijn schuld. If you want guilt and shame on purpose, just to break the boredom. Als je schaamte en schande expres wil voelen, gewoon om een beetje aan de verveling te ontkomen. Get a story of the past. Maak dan een verhaal over het verleden. It's all my fault. Het is allemaal mijn schuld. That's the story of the past. Dat is een verhaal van het verleden. And that's okay. It's just interesting to look at. En dat is ook goed. Het is gewoon interessant om naar te kijken. No, but I go on, you know. It's also now. Because I don't have the power to change it and I just undo it. So it's my fault, you know. Maar ik heb niet de kracht om het te veranderen, dus het is mijn schuld, weet je? Nee, dat weet ik niet. I don't know. Ik weet dat niet. And yes, I do. En ja, ik weet het wel. This thought, it's all my fault. That's, that's a very heavy thought. Deze gedachte, het is allemaal mijn schuld. Dat is een hele zware gedachte. So it's all your fault. Dus het is allemaal jouw schuld. Is that true? Is dat waar? And I'm not saying it's not true. En I know how we love to believe it's all our fault. En ik zeg niet dat het niet zo is, want ik weet hoe heerlijk we het vinden als we geloven dat het onze schuld is. So this is just inquiry. Dit is alleen maar onderzoeken. Can you absolutely know that it's true? that it's all your fault? kun je absoluut weten dat het waar is, dat het allemaal jouw schuld is? Or that it's your fault at all? Of dat yes. het überhaupt jouw schuld is? Yes, because I'm doing it. Jawel, want ik doe het. Oké. Hmm. Okay. You win. Oké, okay, jij wint. So you're going to die alone. Just moving right along here. Dus we gaan maar even door hier. Dus jij gaat alleen dood. You're going to you're going to die alone. Je gaat alleen sterven. Can you absolutely know that that's true? Kun je absoluut weten dat dat waar is? Ja. Nee. How does it feel when you think that thought? Hoe voelt het als je die gedachte hebt? Cold. Kil. Does that thought bring peace or stress into your life? Geeft die gedachte vrede of stress in je leven? No peace. Geen vrede. Who would you be without this thought, I'm going to die alone? Wie zou je zijn zonder die gedachte, ik ga alleen sterven? I would just be happy now. Dan zou ik nu gewoon gelukkig zijn. Oh, would wouldn't bother me. zou me niet storen. I'm going to die alone, turn it around. What is the opposite? Ik ga alleen sterven, het om. Wat is het tegengestelde? I'm going to live alone. Ik ga alleen leven. Aaron. <laughs> What is the extreme opposite of I am going to? Wat is de uiterste tegenpool van ik ga? I am. Ik ben. Not. Niet. Oh. Oh, I'm not going to die alone. Ik ga niet alleen sterven. Could be just as true. Zou net zo waar kunnen zijn. Sure. There's no way I can die alone. Ik kan op geen enkele manier alleen sterven. I'm always there. Ik ben er altijd. I'm always there, I notice. Ik bemerk dat ik er altijd ben. Ja. Yeah. So, sweetheart, Have you thought you need a partner? Dus liever, je had de gedachte dat je een partner nodig hebt? Yeah, a partner and anybody to be with. Ja, een partner, gewoon iemand om bij te zijn. So you need a partner, is that true? Dus je hebt een partner nodig, is dat waar? No, it's not true, but I would love company. Nee, dat is niet waar, maar ik, ik hou van uh, ge, ge, gezelschap. Okay. Yeah, you make me think of a dog or a cat. Ja, je laat me aan een hond of een... Eh, of ik moet aan een hond of een kat denken. <laughs> I mean, uh, you don't look like him. <laughs> je, je ziet er niet zo uit, maar... I mean, the possibility of living with, a, with an animal. Or, yeah. De mogelijkheid om met een dier samen te leven. Animals love that. Oh, yeah. yeah. They love to be petted and fed. And... Ze vinden het heerlijk om gevoed te worden en ah, geaaid. Oh wonderful to have a pet. We think the thought, oh, I just love you so much. heerlijk om een huisdier te hebben. Dan denken we, oh, ik hou zo veel van je. And because we love that story, we feel it. En omdat we zo van dat verhaal houden, voelen we het ook. And then we think it's the animal that's making us feel that way. En dan denken we dat het het dier is wat ons zo laat voelen. My doggy loves me so much. He's always there for me. Well, oh, mijn hondje houdt zoveel van me. Hij is er altijd voor me. I love that story. Ik ben dol op dat verhaal. Feel it. En voel het. And I say the dog is doing that for me. En dan zeg ik en die hond die doet dat voor mij. He's so sweet. Hij is zo lief. Oh. I love that story. Ik hou van dat verhaal. And I feel it. En ik voel het. But I haven't met my dog yet. Maar ik heb mijn hond nog niet ontmoet. We've lived together 20 years. I still don't have a clue who this animal is. We wonen al 20 jaar samen. Ik weet nog steeds niet wie dit beest is. But oh, do I love my story about that animal. Maar oh, wat ben ik dol op het verhaal over mijn dier. You know, but then if he what do they do on the carpeting? En, en wat doen ze op het, op het tapijt? Stephen says they pee. Stephen zegt dat ze plassen. So they pee on the carpeting. Eh? En dan plassen ze op het tapijt. And I think, how could he do that? What's the matter with this animal? There's something the matter here. En dan zeg ik, hoe kan hij dat doen? Wat is er mis met dat beest? is iets mis met hem. Why does he do that? What's the matter with it? But waarom doet hij dat? Wat is er met hem? Nou, You know, my story is separating me from my dog. Mijn verhaal scheidt me af van mijn hond. And I'm calling it his fault. En ik zeg dat het zijn schuld is. He's in the doghouse. <laughs> Hij zit in de in de hondenkennel. So you see what's happening is I like some stories, I don't like other stories. Dus wat er hier gebeurt is sommige verhalen hou ik van en sommige verhalen niet. And this dog just sits there as an innocent victim. En die hond die zit daar gewoon als een onschuldig slachtoffer. Just waiting to be fed or not. Hij wacht gewoon totdat hij eten krijgt of niet. The master. De meester. Just waiting for me to notice that it's all me. Dus die gewoon wacht totdat ik, totdat ik het bemerk dat ik het allemaal ben. This is my show. Dit is mijn voorstelling. Thank you, sweetheart. Dank je, lief. Who would like to do the work? Wie wil graag de work doen? Yeah. Thoughts, are you, have you heard any new thoughts here this evening? Heb je vanavond hier enige nieuwe gedachten gehoord? Have you noticed, or are you beginning to notice, there are no new stressful thoughts? Begint het je op te vallen dat er geen nieuwe stressvolle gedachten bestaan? They're all recycled. They're not personal. Here comes one. Ze zijn allemaal recycled. Ze zijn niet persoonlijk. Hier komt er weer een. Whoops, here comes another one. And daar heb je er nog een. When you wake up in the morning, do you think to yourself, I think I won't think today? Als je ochtends wakker wordt, denk je dan wel eens bij jezelf, ik denk dat ik vandaag maar niet denk. Well, it's too late, you're already thinking. Het is te laat, want je denkt al. From that, from that floor, I noticed that I didn't have to breathe anymore, that I was being breathed. Dus toen ik op die grond lag, toen bemerkte ik ineens dat ik niet meer hoefde te ademen. Ik werd geademd. I just lay there and be breathed. Ik lag daar gewoon en ik werd geademd. And then I noticed that I was being thought. En toen zag ik dat ik werd gedacht. That I just lay there. Dat ik daar gewoon lag. And thoughts happened. En gedachten die waren er. Or not. Of niet. And when it felt like one of these unidentified flying object just bombarded me, I questioned it. voelde alsof een van die UFO's mij bombardeerde. Toen onderzocht ik het. And then the next time it came, it brought laughter, not depression. En toen het de volgende keer weer terugkwam, toen moest ik lachen en werd ik niet depressief. Because I had met it with unconditional love rather than fear. Want ik had het tegemoet getreden met onvoorwaardelijke liefde in plaats van angst. What have you written? Wat heb je opgeschreven? um, I'm mad at Manuel because he physically attacked me and kicked and uh, hit me. Ik ben boos op Manuel omdat hij mij lichamelijk heeft aangevallen en me heeft geschopt en geslagen. And keep reading. En lees maar door. Um, ik heb nodig dat Manuel niet zo gevaarlijk is. I need, um, I need Manuel not to be so dangerous. Are you? Uh, is he your partner? Is hij jouw partner? No, he's a, a autistic child that I work with. Nee, hij is een autistisch kind waar ik mee werk. You need him not to be so violent. Is that true? Je hebt nodig dat hij niet zo gewelddadig is. Is dat waar? When you're doing this work, yes is a good answer. No is a dit, good answer. Als je dit werk doet, is ja een goed antwoord. Nee is een goed antwoord. Just your truth. Gewoon in jouw, waarheid in het moment. How does it feel when you think that thought? Hoe voelt het als je die gedachte denkt? I need him not to be violent, and he is. Ik heb nodig dat hij niet gewelddadig is, en hij is het wel. feels very unsafe. Het voelt heel onveilig. And how do you treat Manuel? How do you treat eh. Manuel when you think this thought? En hoe behandel je Manuel wanneer je deze gedachten hebt? And you don't feel safe. En je voelt je onveilig. Yeah, I, I treat him like a, yeah, a person who's very dangerous. Or, a, uh, you uh, become autistic. Dan behandel ik hem als iemand die heel gevaarlijk is. Ja, dan word je autistisch. You get in your own little bubble. Dan yeah. raak je in je eigen kleine bubbel. And you don't let him in. En je laat hem niet binnen. Ja, yeah, dat is Does that thought bring stress or peace into your life? Brengt die gedachte stress of vrede in je leven? I need him not to be violent. Ik heb nodig dat hij niet gewelddadig is. It brings stress. Het brengt stress. Yeah. Who would you be without this thought working with Manuel? Wie zou je zijn zonder deze gedachte terwijl je met Manuel werkt? I need him not to be violent. Ik heb nodig dat hij niet gewelddadig is. Yeah, I, would just be there. Dan zou ik er gewoon uh, zijn. Isn't that what you want? En is dat niet wat je wil? Ja. I need him not to be violent. Turn it around. Ik heb nodig dat hij niet gewelddadig is. Draai het om. I need him to be violent. Ik heb nodig dat hij wel gewelddadig is. Obviously. Overduidelijk. Because your body's there and he's autistic and that's his job. Want jouw lichaam is een die plek. Hij is, hij is autistisch en dat is zijn taak. For him it's not violent. Want voor hem is het niet gewelddadig. He's just doing his job. Hij doet gewoon zijn werk. You name it violent. En jij noemt het geweld. geweld. Can you see another turnaround? Kun je nog een omkering vinden? I need him not to be violent. Ik heb nodig dat hij niet gewelddadig is. Um, I need me not to be violent. Ik heb nodig dat ik niet gewelddadig ben. Toward yourself, for moving away from him. Tegenover jezelf.